Dat amorlistig is, weet iedereen e die aan de liefde deed. En het is een zeldzaam moeilijk geval, dat hij geen raad meer ziet. Hij helpt verliefde paardjes aan een plaat en staat daarin voor niets. De paardjes op, de bosjes in, de nood met hulp van fiets. Als een dame Piet en een heer een Piet, onbeheerst dan dat betekent want meestal is er We zitten paar vlak in de buurt, heel dicht bij elkaar. Als een dame schiet en een heren schiet, Om de dat getekend is. Zo is dan de techniek, in die der romantiek. Een fietsstop is vermoeiend en het paar zoekt in de duisternis. Een plaatsje in de hoek van het bos waar heerlijk rustig is. De fietsen staan geduldig aan den kant voor den zoveelste keer. Knip, ongezegd, de dame fiets, ja ja, daar staat dat <laughs> Als een ziet en een herenfiets of de heer dat betekent iets. Want meestal is soms iets, we zitten vaak vlak in de buurt, heel dicht bij elkaar. Als een dame ziet en een heer ziet, de dan dat betekent iets. Zo is dan de techniek, in die romantiek heb in der tijd een herenfiets gekend, die zei me het is toch bar. Mijn baas die dwingt me elke avond naast een andere dame Ik ken al de fietsen van de winkelje en iedere keukenmeid. mij. Ik word net zo slecht als mijn baas en ik heb met allemaal <laughs> gevrij. als een dame fiets en een herenfiets onbeheersbaar dat betekent iets om meestal zit zo'n fiets te zitten paar, Wat in de buurt heel dicht bij elkaar als een damesfiets en een herenfiets. Onbeheersbaar dat betekent iets. Zo is dan de techniek in die daarom.